Veel mensen zouden voor die functie extra scholing moeten volgen en dreigden daarom de zorg te verlaten... Vanwege de onrust werd oud-SER-voorzitter Rinoy Kan gevraagd... om te kijken of er draagvlak was voor de wet. Dat bleek er niet te zijn. Nederland stapt naar het Europese Hof van Justitie om het pulsvisverbod aan te vechten. Volgens Nederland zijn bij de invoering daarvan EU-regels overtreden. Het pulsvissen mocht niet meer na protest van kleine vissers en natuurorganisaties. Maar volgens Nederland mag het alleen worden verboden op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies. En daarin stond juist dat het vissen met elektrische schokjes beter is voor het zeeleven dan oudere methodes. De procedure bij het Hof gaat waarschijnlijk jaren duren. Pulsvissers moeten zich tot die tijd aan het verbod houden. Nederland heeft de meest concurrerende economie van Europa. Op de ranglijst van het Wereld Economisch Forum staat Nederland op plaats 4... boven traditioneel goed scorende landen als Duitsland en Zwitserland. Het komt onder meer doordat het de afgelopen jaren makkelijker is geworden... om een bedrijf te beginnen. Wereldwijd gezien scoort Singapore het beste. De situatie in Ecuador wordt steeds chaotischer. Na bijna een week van gewelddadige protesten zijn er voedseltekorten in de hoofdstad Quito... en is president Moreno noodgedwongen uitgeweken naar een andere stad. Ecuadorianen protesteren tegen bezuinigingsmaatregelen... die Moreno onder druk van het IMF moet invoeren. Het weer bewolkt en nog droog, later buien als eerste in Brabant en Limburg. Het kunnen overal zware buien worden met kans op onweer en veel regen. Het waait flink en het wordt 14 graden. Morgen eerst buien en later op de dag droog en wat zon.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 Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat volgens mij vergeten dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.